Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een zwaar treinongeluk in het oosten van India... zijn volgens autoriteiten zeker 50 mensen omgekomen. Ook zouden zeker 400 mensen gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het aantal doden loopt nog steeds op. Er zitten nog mensen opgesloten in de trein. Beelden van een ontspoorde passagierstrein zijn te zien op de Indiase tv. We now know that three trains were involved in the accident, including the Yashwant Express as well as the Coromandel Express and a third train which happened to be a goods train. Rescue teams are on site. Een tweede passagierstrein zou bovenop de ontspoorde wagons zijn gebotst. En ook zou er nog een derde trein bij het ongeluk betrokken zijn, een goederentrein. De gemeente Utrecht wil sekswerkers de mogelijkheid geven klanten thuis te ontvangen. Zo willen ze meer ruimte geven aan sekswerk in de stad. Daar is nu amper plek voor. Ramen en tippelzones zijn gesloten. In delen van China is al wekenlang een hittegolf aan de gang. Daarom zetten mensen volop de airco aan. Maar dat kan het stroomnet niet altijd hebben. Daarom komen er maatregelen. Elektriciteit kan op sommige plekken op rantsoen gaan. Dat betekent dat bij huizen en kantoren voor twee of drie uur de stroom wordt afgesloten. Voor de komende tijd wordt nog meer hitte verwacht. En morgen mag oud-Ajax-trainer Erik ten Hag een bekerfinale spelen... met zijn Manchester United tegen Manchester City, de FA Cup... en dat in het Wembley Stadion in Londen voor 90.000 supporters. In the Netherlands we have the Kuip. En dat is, uh, eh, that's a special place to be. But Wembley, I think, that is, ah, I think probably the, the best stadium in the world. And to be there in the cup final, yeah, it's really exciting. Man United is wel de underdog, maar ze weten wel hoe het is om op Wembley te winnen.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 look like a cool man, but he's burning inside. To fill me up with passion, make love to me all through the night. I wanna be with somebody who's crazy and wild, always bright and breezy, both a man and just a child.